Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De Griekse banken blijven morgen dicht. Dat heeft een topman van de Piraeusbank gemeld na afloop van crisisberaad. Bronnen uit de financiële wereld zeggen dat ook de Griekse beurs is stilgelegd. Het Griekse kabinet vergadert nu over maatregelen om een financiële chaos te voorkomen. Eerder was er overleg over de crisis tussen minister van Financiën Varoufakis, de president van de Centrale Bank en kopstukken uit de bankwereld. Met het dichthouden van de banken wil de overheid voorkomen dat Grieken te veel geld van hun rekening opnemen. Volgens verschillende Griekse media blijven de banken zelfs de hele week gesloten, tot na het aangekondigde referendum op zondag. Ondertussen verzamelen honderden Grieken zich voor het parlement. Met waterkanonnen, traangas en rubberkogels heeft de politie in Istanbul verhinderd dat de jaarlijkse Gay Pride kon beginnen. De politie zei dat de gouverneur van Istanbul dit jaar geen toestemming heeft gegeven voor de optocht. Volgens betrokkenen zou dat zijn omdat de mars samenvalt met de vaste, maand, vaste maand Ramadan. En dat zou op weerstand stuiten bij streng gelovige moslims. In eerdere jaren lieten de autoriteiten de Gay Pride wel met rust. Ook vorig jaar, toen de optocht eveneens tijdens de Ramadan werd gehouden. Ouderen voelen zich steeds onveiliger, terwijl Nederland de afgelopen tien jaar juist steeds veiliger is geworden. Dat zegt seniorenorganisatie UBI Uni KBO na eigen onderzoek onder 750 senioren. Uit cijfers van het ministerie van Justitie blijkt dat het aantal overvallen vorig jaar met 22 is afgenomen. Het aantal overvallen op 55-plussers daalde nog sterker, met 35 procent.